Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat gisteren bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is voorstander. De NS is volledig eigendom van de staat, maar Europese regels bepalen dat ook andere commerciële bedrijven zoals Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden. Maar verschillende partijen vinden dat het kabinet niet moet zwichten voor druk vanuit Brussel. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrumlinkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep DR behaalde de Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen ruim 27 van de stemmen. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens DR ruim 13 van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe brede regeringscoalitie te willen vormen. Het RIVM heeft opnieuw een rekenfout gemaakt in de lijst met 100 grootste uitstoters van stikstof en ammoniak. De fout is gemaakt bij de beoordeling van diverse varkens- en pluimveebedrijven... schrijft stikstofminister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Bedrijven zijn hierdoor mogelijk onterecht aangewezen als grote uitstoter. Van der Wal noemt het zeer betreurenswaardig. In april bleek ook al dat een aantal veehouderijen ten onrechte op de lijst stond. Ajax heeft gisteravond zijn laatste groepsduel in de Champions League gewonnen van de Rangers. Het werd 3-1 in Glasgow en daarmee hebben de Amsterdammers zich verzekerd van een plek in de Europa League. Het eerste doelpunt voor Ajax viel al na vier minuten. Bij rust was het 2-0. In de laatste minuten van de wedstrijd vielen de andere doelpunten. Het weer. Vanochtend valt vooral in het noorden nog een bui. Verder is het vandaag op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog viel op de A10, de ringweg van Amsterdam. Tussen eh, vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens.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 Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrumlinkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. En Ajax heeft gisteravond zijn laatste groepsduel in de Champions League gewonnen van de Rangers. Het werd 3-1 in Glasgow. Daarmee hebben de Amsterdammers zich verzekerd van een plek in de Europa League. Het weer. Vanochtend valt vooral in het noorden nog een bui. Verder is het vandaag op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Het wordt maximaal 15 graden. hurting There's so much left to lose Did we run out of luck?